Anderhalve week geleden maakte de Duitse justitie bekend dat er mogelijk gefraudeerd is bij 200 voetbalwedstrijden in Europa. Er zijn, geen concrete, er zijn concrete namen genoemd van Oost-Europese clubs, maar over Nederland was tot nu toe niet gesproken. De politie heeft de vier mannen vrijgelaten die zaterdag waren opgepakt na de kraak van een geldautomaat in Hoofddorp. Het zijn vier Amsterdammers die in de buurt waren toen de pinautomaat werd opgeblazen met explosieven. Uit onderzoek is gebleken dat de vier er niets mee te maken hadden. Hoeveel er is buitgemaakt bij de kraak is nog steeds onduidelijk. Een man van 29 uit Maastricht is veroordeeld tot 15 jaar cel... voor de moord op het zoontje van zijn vriendin. De rechtbank in Maastricht acht bewezen dat de man het jongetje van 16 maanden... vorig jaar met opzet heeft gedood. De man gaf de moord in eerste instantie toe, maar later zei hij dat hij onder druk van de politie een bekentenis had afgelegd. Het weekendarrangement voor verdachten van uitgaansgeweld gaat te ver. Dat vindt de rechtbank in Leeuwarden. Die deed uitspraak in de zaak van een 22-jarige Fries die iemand had geslagen met een barkruk. De man bleef tot na het weekend vastzitten en dat duurde te lang, vindt de politierechter. Behalve in Friesland heeft justitie ook in Utrecht en Tilburg een weekendarrangement. Het weer nog vanavond en vannacht aan de kust mogelijk een bui. Het koelt af tot 3 graden en er is kans op mist. Morgen droog, geregeld zon en het wordt 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 young. don't stick for anyone, you can take home everyone. Cause it's only just begun. surrender. now your together. I never wanted you to listen before, so why should I walk out the door? Stick around. 家人。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 met Voel het ritme van de herfst.